vermoeden zelf dat ze tijdens het après-skiën zijn gedrogeerd. Volgens de studenten was de omgang met barpersoneel, bewaking... en andere wintersporters moeizaam en hing er een gespannen sfeer... In totaal waren er 450 studenten mee op skitrip. De reis is inmiddels afgebroken. Met de studenten gaat het weer goed. Er gaan meer militairen naar de landen die grenzen aan Oekraïne. Dat hebben de NAVO-landen met elkaar afgesproken. Volgens premier Rutte dacht Poetin dat hij verdeeldheid kon creëren... maar bracht hij de landen juist samen. We hebben met z'n allen afgesproken onze defensieuitgaven belangrijk te verhogen. We hebben gigantische sancties afgekondigd eh, tegen Rusland. We hebben wapen op dit moment met ehm, eh, zwaar materieel helpen wij op dit moment Zelensky om ervoor te zorgen dat hij weerstand kan bieden tegen Rusland. De landen hebben ook afgesproken dat er meer wapens naar Oekraïne gaan, zodat dat land zich beter kan verdedigen. De schade van de watersnood in Limburg afgelopen zomer is lang niet zo groot als werd gedacht. De totale schade is ongeveer een half miljard euro en geen 1,3 miljard. Er is uitgegaan van een zo groot mogelijk overstromingsgebied... zodat de schade niet onderschat zou worden. Dat is gedaan om teleurstellingen achteraf te voorkomen. En bloemenliefhebbers hebben er twee jaar op moeten wachten. Maar vandaag mochten ze weer naar de Keukenhof. Ja, geweldig. We hebben vorig jaar al veel bollen gezien. Rondom, zou ik zeggen, veel gefietst. Dus nu eh, echt Keukenhof. Ja. Leuk. Ja, je wordt gewoon blij van die bloemen. En, en nu schijnt ook het zonnetje. Dus, eh, en gewoon dat het weer mag, weet je. Dat, eh, je hebt zo lang een soort opgesloten gezeten in je huis. <laughs> En ook toeristen kijken hun ogen weer uit in het bloemenpark. Like it very much. Ja? Yeah? Yes. And why? because it's very beautiful. Mm-hmm. Wunderbar. Sehr schön. Uns gefällt's gut. Wonderful. Yeah. It's Yeah, never seen so many tulips. <laughs> so many varieties. Really lovely. Yeah. Yeah. Het weer vanavond helder en droog en dat betekent ook een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen begint grijs, later opnieuw zon en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland nog veel vertraging op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Knopen Lunette 9 kilometer met een half uur oponthoud.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 The Sign of Leo. En dat is ook waarschijnlijk een beetje de voorloper voor meer werk. Want als ik het wel begrepen heb, zou er dus nog het een en ander aan gaan komen. Welkom in dit tweede uur van deze Alternative FM. Waarin wij straks naar eh, Jacob D. Edward gaan kijken en luisteren. Dus dat eh, gaan we zo dadelijk doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog eh, hier en daar wat telefoongesprekken die gevoerd moeten worden. want er is nieuw materiaal van Engel. En dat doet hij samen met Paul de Murk. Maar met Steven Engel, zoals hij voluit heet... gaan we straks even nog een telefonisch interview doen. Rond half negen doen we dat. En daarna hebben we in het tweede uur nog de dames van Ivy Fox. Omdat zij eh, vorige week een nieuwe single hebben uitgebracht. En dat, eh, die single heet Trouble. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst eh, nog even het meest recente materiaal. Eigenlijk is dit de eerste keer dat we hem ook hier laten horen bij Alternative FM. De nieuwe single van Elephant. En het nummer dat heet Hometown. dat waren ze. De mannen van uh, Elephant. Dat is altijd wel heel erg eh, leuk eh, dat, we dat, dat we dat doen. Want ja, dit is een, een hagelnieuwe single. Nou, we gaan zo dadelijk... want dan zal ik hem even dirigeren naar de plek. Maar voordat we dat doen... schijn ik eerst een... Uh, Marcus heeft volgens mij ook een bakkie, thee. Dus, <laughs> de rituele thee. rituele thee. Ehm, dit eh, vormt eh, dus eh, alles wat, wat te maken heeft met wat de volgende week... hoe smaakt hij eigenlijk, Marcus? Nog niet geprobeerd. Nog niet geprobeerd. Nou, daarom ruikt het hier ook zo naar Sali. Want we moeten de ruimte reinigen voordat we het ritueel gaan begaan. Het is wel een lekker bakje thee, moet ik zeggen. Dus ik weet niet waar je zit, Frans, maar hij, hij, smaakt, <laughs> hij smaakt wel goed. Hij smaakt dus- goed, ja. En ik, ja, ik zal het even allemaal klaarleggen. Ehm, ja, want uh, eh, dat heeft alles eh, te maken met eh, Francis Alban Blake. Volgende week is op vrijdagavond in de Piers het rituele, de rituele release show. voor die mensen die dus bij de voerde de Kunst zo'n rituele box... waar Jacob die Edward er dus één van is... ja je kan wel zien eh, waar, het, eh, waar de steun vandaan komt. Ja, ik heb alleen maar eh, iets gewoon gedaan, gevoeneerd en gezegd... ga je gang. <laughs> en ik krijg dan de digitale persing vanzelf wel. En van, de, van de week kreeg ik de nieuwe single binnen, Blisters. Dus ja, um, maar, eh, ik wil de hulsje bij. Ja, maar goed, eh, jij kent het ritueel. Want jij hebt nog eens een keer in je jonge jaren... dat je nog net geen eh, songwriter nog was, maar wel bezig was. Heb je hem ontmoet. Maar dit ritueel, dat is iets nieuws. Dat is, dat, dat, daar was hij mee bezig, net voor zijn verdwijning. Oh. En toen heb ik hem dus ook niet gezien. Ik heb het over mijn jonge jaren. Dus dat ik geïnspireerd werd eigenlijk om te songwriten... heeft deze man me onder zijn vleugel genomen een beetje, zo af en toe. Zoveel ik kon natuurlijk. Omdat hij natuurlijk als een soort Zarathustra is. dat nou. zie je in het eh, lied eh, More is not the answer. Like a Zarathustra. En eh, Zarathustra, dat is een, een boek van, van Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Er was iemand die in een grot woonde. Een filosoof, ja. En dat is eigenlijk ja, Nietzsche die spreekt. En hij is alles voor de subjectiviteit. En Frans die vergelijkt zich daar natuurlijk... of die vergelijkt zich in een van zijn liederen daar ook zo door. En ja, eh, je, ze zijn natuurlijk ondergrondelijk. Je weet niet wat ze betekenen. En als je Nietzsche mag geloven, dan moet je het ook subjectief houden eigenlijk. Dus kunnen we er niks, eh, niks geëikt <laughs> zeggen eh, over de verbindenis hier. Maar ja, we kunnen alleen maar hopen dat hij weer uh, eh, op komt dagen. Zodat hij eh, ons eh, kan vertellen weer wat dus jij hoopt, dus, dus, jij hoopt dat hij volgende week vrijdag de Piers komt binnenwandelen, of niet? Inderdaad, ja. Ik, ik, ik, ben, ik vertrouw erop dat dat, dat het geval zal zijn, ja. Maar wordt hij niet vrolijk van, van alles wat er nu in de wereld gebeurt? Want hij was al, wat ik van Frank had begrepen... even voor de mensen thuis, Frank Bond is degene die dus... het muzikale nalatenschap van Francis en Blake mag uitvoeren... Maar Frank zei van ja, het moeite met deze tijd. Ik denk dat die man eh, liever eh, gewoon ergens eh, nou, onder de grond zit met een deken over zijn hoofd. En denkt van doei, ik, ik, ik geloof het wel. Maar Zarathustra woonde ook in een, in een grot. En Zarathustra, elke keer als hij uit zijn grot kwam... Hm. dan vertolkte hij zijn, zijn, zijn woord... zijn woord van subjectiviteit. En kreeg daar ook altijd volgelingen, zoals ik. Hm. Maar zijn uiteindelijke boodschap was natuurlijk altijd hij ging altijd weer terug naar die grot. En dan eh, was hij dus, eh, verdween, verdween hij eigenlijk altijd ook eh, zoals hij zelf wilde. Ja. En dan kwam hij weer terug naar zijn volgelingen. En dan zei Zarathustra altijd... Um, uh, dan zeiden dus ze nog precies hetzelfde wat hij de eerste keer had gezegd. dan was dus eigenlijk de boodschap niet doorgekomen. Je moet zelf nadenken en je eigen pad belopen. Ja. Daarom zegt Frans ook tegen mij, weet je, van, je we are birds of a feather. Hij ziet dat ik, weet je, niet te veel uh, geëikte uitspraken over hem wil doen... omdat hij natuurlijk ondergrondelijk is. ik moet mijn eigen ondergrondelijke werk ook doen... waar ik door eh, zeer ben geïnspireerd door Ja. Ehm, zullen we dan eh, nu maar dat jij richting de kruk gaat... en dat we eerst, ik weet niet... ga jij eerst van je materiaal van jezelf spelen? Lijkt me wel, hè? Dus, ja. Ehm, in ieder geval, ehm, Jacob D. Edward loopt nu naar de plek waar hij moet eh, gaan spelen. Want eh, dat, eh, dat, dat is dan de volgende stap. Um, <clears throat> nou heeft hij ook al het uh, nodige gedaan in, in het verleden. En straks zal hij ook nog een hagelnieuw nummer laten horen. Maar dat, dat gaan we straks allemaal horen. de eerste twee nummers, wat ga je spelen? Ik speel met mijn... ik begin met mijn allereerste liedje, denk ik. Oh, met Romance? Ja. Dan is dat het eerste nummer wat we gaan horen. he finds the man flirts with a fool and bluebird should fly low in the midst of spring so the ship without a sail could sail the sea again.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 Until it finds its stop at last. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat was hem. Dank u wel, dank u wel. Het tweede nummer, is dat ook een uh, Jacob D. Edward nummer, ik denk het wel. Ja, de nieuwe single die uitkomt. De nieuwe single? Heet La Belle Dame. Ik heb hem al eerder gespeeld hier. Bill Dame? La Belle Dame. La Belle Dame. Met iets meer dynamiek deze keer. Oké. <laughs> And Ray Davies howled from three miles across the room and time took refuge in a yogurt bowl. And the hyacinths were standing in the moonlight, gloom. have caused a breach So now the light escapes me you've got those makeshift window shaders So the beholder. It's nothing more than the scene of the neighbor's tight embrace. The showered kisses pressed on every stretch of body. Spotted when you spy at them at night through the window pane. eerste gedeelte is gedaan. En eh, Jacob D. Edward heeft eh, de eerste twee nummers eh, al gedaan. wij gaan straks natuurlijk naar de tweede blok luisteren. Maar eerst gaan we iets draaien. Nederlandstalig werk van Engel samen met Paul de Munnik. Want ze zijn tegenwoordig... hebben ze een samenwerking aangegaan. En dit dateert alweer uit 2020 of 2021. Dat wil ik even vanaf zijn nummer dat heet Break. stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten in. Want het maakt jou toch geen zak uit dat ik breek. Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten in. Nog één keer, nog één keer. Ik vond de liefde van mijn leven, maar zij vond van niet. Dus keek toe hoe alles weer in het honderd liep. Mijn trots, daar is niks van over het is de laatste keer, zeg ik, maar vrees dat het is gelogen. is geen van wie ik was. Ik ben zonder jou beter af. Toch smeek ik lieve schat, blijf. Ja, ik heb gesopen. Mijn nageschoten wild, want jij haalde de trekker over. En ik schrijf een trekker over. Eerst was je mijn liefde, nu ben je een liedje. Want waar vrouwen verdwijnen, blijven teksten over. En met lood mijn sneakers spring ik weer in het diepe. Mijn hart op mijn dubbele tong op het plein waar het gesukkel begon. En ik geef me nog een laatste keer pijnlijk bloot. Mijn hele lijf vol ijdele hoop. Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten. Want het maakt jou toch geen zak uit. altijd een eh, nummer waar ik eh, kippenvel van krijg, van dit nummer. Ehm, het is Break, heet het eh, nummer. En daar was Paul de Munnik eigenlijk eerst een beetje de man die aan kwam schuiven. Maar nu is het toch echt, want ze hebben aangekondigd dat ze met z'n tweeën iets gaan doen. Nou, en niets is zonder een reden, want als we dit nummer draaien... dan hebben we ook meestal een van de twee aan de telefoon, in dit geval... Steven Engel, goedenavond. Goedenavond. Ja, Breek is een gezellige binnenkomer in ieder geval. Ja, eh. ja ik krijg er nog steeds eh, kippenvel van, van dat eh, nummer. Dus dus, ja ik, ik fijn om te horen. Ja, ja want het is, het is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Ik weet niet wat het is. Maar dat, ik denk dat Paul het ook draagt. De, daarom vind ik het mooi, denk ik. Nou ja, dat dus is zeker een reden. Het is super theatraal natuurlijk. En het kan de verkeerde kant doorschieten. Maar ja, ik ben ook wel beetje trots op dat liedje eh, nog even één vraag. Eh, ik, ik, ben een beetje in de war met het, met het eh, aantal jaren. Ik, 2020 of 21? Help me eventjes. welk jaar? Wat bedoel je precies? deze single, deze single die we net... Oh, deze 2018. 18? Nog, nog eerder zelfs. Ja, ja, nee, inderdaad. Dus zij is al vier jaar oud. Ja, het is eigenlijk uh, dan dat je dit nog draait op de radio. Ja, ja, ja. ja. Nou goed. <laughs> goed, even voor, de mensen, even voor de mensen die eh, jou niet kennen. Maar jij eh, bent meer een hip-hop man, een nederhop, om het even netjes te zeggen. Mhm. Ehm, maar ja, door dit is het echt een, een, een, samensmelting wat heel goed uitpakt in, in mijn optiek. Vind je dat zelf ook? Nou ja ik, ik ben sowieso altijd wel van... Eh, in, 2005, 2007 heb ik al met een gitarist bijvoorbeeld een heel album gemaakt. Dus ik hou echt wel van het... Eh, van het opzoeken van ook echte instrumenten. En mhm. bij dit project eh, met Paul dan, mhm. hadden we zoiets van... ja, wij vinden het wel leuk om een beetje mijn wereld... nou ja, dus de hiphop invloeden en zijn wereld bij elkaar ja, op te zoeken... en kijken wat er komt. En dat, daar gaan we nu morgen dus vrijdag de eerste liedjes van loslaten. En hopen dat eh, de mensen net zo enthousiast <laughs> zijn als wij in ieder geval. Ja. Waar ken jij Paul van? Ik heb hem... Eh, eh, ooit een keer gewoon gemaild eigenlijk, of zijn management, een soort van met een vraag, dit was 2016, mhm. van ja, ik ben, ik ben een rapper, ik maak dit en ik zou het te gek vinden om met, om Paul iets te doen. En daar werd eigenlijk heel positief op gereageerd en, en vanaf dat punt zijn we rustig aan liedjes gaan maken. Mhm. En toen heeft hij mij op een gegeven moment in 2000... Nou, dat zal misschien wel 20 zijn, maar dat weet ik niet precies meer. Heeft hij mij gevraagd voor zijn album. Eh, dat heet 3. En, eh, en toen die vraag kwam, dacht ik van... Oh ja, hij vindt wat ik doe ook dus blijkbaar wel tof genoeg. Mhm. En dan ja, dan kunnen we misschien wel kijken of we ook wel ook echt een heel project kunnen doen. Een EP, een album, nou ja, het is een album geworden. Mhm. en, eh, en zo is het een beetje, ja, tot nu. Ja, want eh, even eh, nog, nog, nog iets over jou. Ehm, ja, hoe, want het hiphoppen dat, eh, en rappen, dat, ja. dat, dat is, hoe, hoe, is dat bij jou gekomen? waar, waaruit, welk moment dacht je van, nou, dat moet ik gaan doen? Ja, dat is wel echt lang geleden. Mhm. Ehm, dat is nog diep in de gulden tijd. <laughs> nee, dat is denk ik ja, rond 97 dat ik een beetje de eerste dingen op papier ben gaan zetten. En dat was echt door inspiratie door, door mensen van uh, Def P, Osteropossi. Mhm. in, mijn, in de buurt, ik kom uit Horen, had je White Wolf, dat kwam eerder gewaar. Dus er waren een aantal acts ja, waar ik echt door, eh, bezeten door was. En dat vond ik zo tof. En ja, daar, toen ben ik eigenlijk zelf wat gaan maken. Dat heeft wel heel lang geduurd, want in Horen ja, eh, was niet, eigenlijk niemand echt bezig. Dus je moest heel erg zelf leren. Mhm. Eh, je moest het jezelf aanleren eigenlijk. En, eh, en uiteindelijk ben ik gewoon heel veel demos gaan maken. Dus ik ben ook steeds een stukje gegroeid naarmate dat er weer iets uitkwam en weer iets uitkwam. En daardoor... Mhm. Ik ben al nogal productief. En misschien had er meer op de plank moeten blijven liggen. Maar ik heb gewoon heel het uitgebracht. En dat was eigenlijk mijn leerschool. Mm. Ja, want eh, ja, ik, ik zet ook even die pet van 3 voor 12 even op. Eh, want sinds eh, de start dat wij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf deden... in september 2020 alweer... toen kwam er hier iemand bij ons zitten. Dat was het eerste presentatieteam met de toenmalige hoofdredactrice Demi van der Wolleberg en ehm, Miranda Huibers. En die laatste, die kwam met jou op de proppen en zei van... nou, nou ah. Dus zo eh, is het ontstaan. En eh, ja, eh, toen hebben we je ook een beetje bij 3 voor 12 Noord-Holland een beetje gevolgd in dat opzicht. Dus ja. ja, dat is goed te horen. Ja, ja, ja. ja. En ik weet dat er nog ergens halverwege de zomer of iets daarna... dat er nog een heel uitgebreid artikel van jou daar heeft gestaan. Dat, dat weet ik ook. Dus ik weet alleen niet wat de aanleiding was, maar... Eh, er was een verhaal eh, over, over jou eh, te vertellen afgelopen... Ja, maar het is altijd... Dat, dat zie je altijd. Er zijn een hoop mensen die mij bijvoorbeeld nog niet kennen... en dan misschien met zo'n Engel en Paul project... Mm. want zo heet het, wel heet het wel als duo... Ja. kan je misschien wat meer zieltjes winnen, maar ja, het, is toch een beetje, als je uit Horen komt, ik heb ook een goede band met Horen. Ik woon er al 15 jaar in Amsterdam, maar ik beschouw mezelf wel nog een Horinees. En eh, ja, dan is het wel tof dat mensen je soort van toch wel blijven volgen en hier en daar je naam noemen. En je moet ook een beetje de, de hele muziek zien. Je moet een beetje geluk hebben dat je hier en daar terechtkomt en dat mensen je een beetje sympathiek vinden en ook wel voor je strijden of zo. Ja, ja, horen is, horen is wel muzikaal hoor. Want de Polyframes eh, kwamen er vandaan. En ik eh, meen ook eh, ene Joey Vriend. Maar die woont tegenwoordig in Hierugemaar. Dus zijn, het zijn, ah, allemaal, zijn allemaal muzikanten uit Horen. Dus ja, ik nou bedoel... Polyframes uh, Rhythm dan. Die ja, Rhythm. volgens mij morgen een, een, single uit. En die, ook nog. zat weer in de, in de Engel heb ik met hem in 2018 gespeeld. Dus ah. we kennen elkaar wat dat betreft ook allemaal wel in, uh, in horen. En dat is ook een, leuk, het is een leuke scene. Het, is niet een, hele grote stad, maar je hebt een paar kroegen waar, het, waar er veel eh, ja, regelmatig live muziek is. En dan kom je elkaar eh, toch genoeg tegen. Dat denk ik ook, want die muziekwereld is net een dorp is net Zandvoort. antwoord Als je ergens uh, niest, ben je aan, eh, heb aan de andere kant van het dorp heb je ineens corona. Bij wijze van spreken. <laughs> ongeveer. Zoiets. Eh, even over de samenwerking met jou en Paul. want dat gaat resulteren in een album in, juni. Ja. Ooit heet dat album. Ehm, Klopt. Ja, hoe, hoe die ideeën, hoe hebben jullie dat een beetje bij elkaar geharkt? Nou ja, het is eigenlijk in de... Ehm, we hadden het afgesproken dat we dat gingen doen. Dat was net voor corona. En, toen, eh, en toen de corona kwam, zijn we eigenlijk... Ja, onder twee weken hebben we afgesproken. Dus eerst bij hem, dan bij mij en zo om en om. En eh, nou, toen zijn we eigenlijk gewoon steeds liedjes gaan verzinnen. Ik schreef heel veel dingen op, uh, refreintjes, stukken muziek van onder andere Jesper Huisman. Dat is dan de gitarist die heel veel gespeeld heeft. Die muziek maakt onder de naam Jiffy. Dat zal ik je binnenkort ook wel doorsturen, want die is ook lekker bezig. Maar eh, ehm, en zo zijn we eigenlijk steeds meer opstekjes gaan maken, demo's gaan maken. Toen hadden we een paar dagen in de studio dat we even gingen kijken van ja, eh, hoe, hoe, hoe kan het een beetje... Eh, wat voor tracks worden het, wat voor richting gaat het? En, en uiteindelijk hadden we genoeg liedjes om, om de studio mee in te gaan. En, en ja, dat is weer een heel leuk proces met iemand, zo'n ervaren muzikant als Paal natuurlijk. Die leeft helemaal op in zo'n studio. Ja. Waarin ik, eh, ik, ik neem mijn vocalen, mijn raps neem ik op in mijn kamertje. Ja. Omdat ik het heel fijn vind werken. Maar Paul is er veel meer van, van ja, kom maar op mensen, geef me een piano en eh, ik rock hem wel. <laughs> ik vind wat dat betreft eh, ja, iets meer bescheiden in, in, mijn, in mijn opnameproces. Maar het is wel heel leuk om ook om het live te doen natuurlijk. Lijkt mij heb ik zoveel zin in om deze zomer eh, live te gaan spelen met, met Paul en dan een DJ achter ons. En Jesper eh, op gitaar. Dus ja, dat wordt wat. Ja, ik, ik, ik. ben nieuwsgierig. Maar eh, hou je dan ook nog tijd over bijvoorbeeld voor productiewerk? Want een tijdje terug hadden we gewoon Just nog, nog bij ons in de uitzending met een single die jij op de achtergrond mee, mee gewerkt hebt. Gaat dat ja. ook gewoon nog door of niet? Ja, zeker. Ja, nou, ik ben eigenlijk dit jaar eh, eh, meer aan het maken dan ooit. Hm? Eh, want ja, het album met Paul is al een tijdje klaar. Dus ik ben gewoon, dit hele jaar ga ik alleen maar, alleen maar ja, in de studio's zitten, zoveel mogelijk. En dat doe ik onder andere met Just en onder andere met Surya. En ik had Just toevallig net nog aan de lijn. Ah. die was me even succes aan het wensen voor morgen, omdat het dan de release is. Ja. Dus dat is zeer vriendelijk. En ja, nee, dit, dat gaat sowieso 100% door. Alleen Joost is weer een ander verhaal, omdat hij op een andere manier muziek maakt. Dus mm, mm. voor hem moet het echt eh, ja, moet het, moet het komen en is het niet dat hij constant bezig is of in de studio om liedjes te maken. Dus, eh, dus nou ja, dan gaan we zeker in 2000... Nou ja, dit jaar verwacht ik sowieso nog wel wat, wat just dingen, maar... Eh, dat hoop ik in ieder geval <laughs> altijd. Oké. Ehm, ehm, nou, dan wordt het eh, tijd om even van de drie tracks te laten horen. Is eh, champagne bij de wijn, Engel en Paul. Dan die jou past. Bedoel precies dat wat ik zeg, ik zing mijn eigen houvast. Doe jij dus dat wat jij goed kan, dan doe ik hier het mijne. En weet wat ik verwachten kan, althans in grote lijnen. Dit motto heeft me veel gebracht, heb ik alles mee bereikt. Maar soms dan zie je onverwacht iets als je verder kijkt. Bijvoorbeeld dat de overgave geen verliezen hoeft te zijn. Wordt er soms alleen maar beter van, dat is champagne bij de wijn. Champagne. Champagne bij de wijn. Champagne bij de wijn. Ik ben misschien wat eigenwijs. <laughs> Zeker weten. Al was ik bot, dan spijt het mij. Misschien een beetje sorry, maar ik kies met mijn hart. En toen ik een tiener was, liep ik al op dit pad. Ik wijk er niet meer vanaf, muziek, maar alles en ik sprong recht in de diepe. Geen kwestie van kiezen, dit was een kwestie van liefde. Ja, dit is houden van en liefde gaat echt door de maag. Dus rotte appels laat ik links liggen, ik let op de smaak. Wil die krenten uit de pap en die kers op de taart. En doe alleen dat bij de wijn waar het lekkerder maakt. Dus aan tafel, er is genoeg voor iedereen. Geen fastfood, wij serveren voedsel voor de geest. Eet smakelijk, paus, schenk me nog eens bij. Deze is champagne bij de wijn. Champagne. Champagne bij de wijn. er iemand eh, helemaal van boven naar beneden komen. Want als die mij hoort praten, dan eh, is hij bijna te laat. Eh, goed, dit was Engel en Paul. Champagne bij de wijn. En dat is dus van een EP. Maar die EP is niet alleen een EP. Dit is ook meteen een deel van het album wat later deze, dit jaar, ergens in de zomer gaat verschijnen. Champagne bij de wijn, Engel en Paul. Engel, Steven Engel voluit en Paul de Munnik. Het eh, is weer zover. We gaan eh, twee blokken, of eh, één blok van twee nummers weer laten horen van Jacob D. Edward. Want die is bij ons in de studio. En dat houdt in dat hij sowieso denk ik nog een, een nummer speelt die we al kennen. Want ik, eh, ik ga er even vanuit dat je er nog één eh, speelt... Eh, die we al eerder van jou hebben laten horen. Welke is dat? Tempest. En daar begin je ook mee. Dan gaan we die nu horen. Every quiet night is ended By a raging storm The songs of love that settle through your mind. I can hear those sultry sounds, my ears are open wide. And though I hate once again. And the songs, how they scream, they blind me as they sound. Stick around, there's no place for me back in the silence of the night. And in the morning, you begin to see what I'd been blinded from your eyes. All is beauty, all is fear. Oh, and it's frightening, but it's worth it, for I can See now I can feel you and I can love again. Sing me the song of the siren Don't you hide in paints the skies Sing to me sweet songs of summer Lay your head right by my side we dus waarschijnlijk ook eh, terug gaan horen op de EP... die nog moet gaan eh, verschijnen. Nou weet ik dat dat eh, iets is met een thema. Ik heb begrepen... de romantische man in de moderne tijd, dat heb ik altijd onthouden. Hè? Het, ja, het vervreemde van, het is iets geüpdate, het vervreemde van de romantische man in de moderne tijd. En daardoor, dat komt dus, het volgende EP gaat dus over de synthese ja. De Hegeliaanse synthese van de romantiek in de moderne, zeg maar. Dus oh. dat Jacob D. Edward die soort van de moderne romanticus wordt. Zeg maar eh, de, de, eh, de, Ja, ik weet het niet. Het is een, eh, een zoektocht naar een soort van uh, creatieveling zijn. Naar het worden van kunstenaar. En de tweede EP zal ook dat gaan discussiëren eigenlijk. Nou hebben we dus al de nieuwe single gehoord. We hebben dus twee oude nummers al de, gehoord. Uh, je hebt ook een eh, nieuw liedje. Die, eh, die, ik weet niet of je hem nu gaat spelen, maar je kan hem ook zo direct in het volgende uur. ik, wil hem, best spelen. Een beetje oude en nieuwe. Ja. Ah, oké, dus dit, is een, dit is echt hagel, hagel, hagel, hagel nieuw. Want hoe, lang heb je, hoe lang geleden heb je dit geschreven? Dit is drie dagen of twee dagen geleden. Ik heb hem gisteren voor het eerst helemaal gespeeld. Oké, nou, dus dat betekent dat we hem nu voor het eerst gaan horen. ik heb alle gelukscharms bij me. Ehm, de dame die voorkomt in het liedje, die heeft me deze gegeven tegen de nachtmerries en tegen de stress. Ah. Die draag ik, ik weet niet of ze dat weet, maar die draag ik altijd bij me. Het is vandaag een verjaardag, dus ik wens haar een hele fijne verjaardag als ze luistert. Goed. En, eh, ehm, ja, ik heb de schoenen aan van... Eh, die ik van eh, de, moed, of de, de, de, vrouw van, van Frank heb gehad. Ah. En, Bianca. Ehm, ik heb de hele speciale gitaarband die ik van mijn eh, beste vriendin heb gekregen. Dus die het moet terug gaat luisteren. Dus het moet, goed, het moet, goed, komen, denk ik, ja. ja. Hoe heet het nummer? Sophie Take Me Dancing. Oké. cheeks. The only snow this year was localized entirely on my windowsill, growing from the beaches and forgotten plants, Decaying plants and dirty laundry. Sophie, take me dancing waltz away desire with me. Sophie, take me dancing, waltz with me. The floor is a minefield, feces and food packaging, compliments Parakeets and the persona overtaking me I'd gladly tiptoe up to you again yours is the only well of the west to nurture you're way yours are the only steps I can get used to Sophie, take me dancing. Waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Waltz with me. The clock stopped ticking in this time zone Cause I've been hibernating in the refrigerator, saving up on food stamps. And cryo sleep for you. And cryo sleep for you. Sophie, take me dancing melts away desire with me Sophie, take me dancing Waltz with me Ja, ja, het is een eh, heel, heel mooi uh, romantisch nummer wat uh, hier even gespeeld werd. Maar we gaan weer even terug eh, in de tijd. Ik denk een eh, week of twee eh, terug. Toen Mankers hier is geweest. want die hebben hier ook gespeeld. En een van de laatste singles die zij hebben uitgebracht... is dit nummer The Hunt Begins. the sun at ze hebben het ook een beetje uitgelegd. Eh, in eh, Noorwegen zijn ze toch eh, redelijk ehm, populair. Tenminste in een bepaalde scene. Want het heeft ook te maken met de, muzieksoorten die ze maken. Mankers en The Hunt Begins. En Mankers komt van de naam Jan Mankers. Dat is een kunstschilder. Nou ja, dat gooi je misschien ook wel een beetje terug in de muziek. Want ze schilderen als het ware met de muziek. Het is net een schilderij, een muzikaal schilderij. Eh, wie ook een beetje kwast met woorden is eh, Jacob D. Edward. Maar eh, we gaan het nu even niet hebben over het werk wat hij zelf heeft gemaakt. Maar afgelopen zondag hebben jullie ook in de Piers gestaan. Jij, samen met Roy de Smet. En met Frank Bond. Frank Bond, il miglior Fabro, Ja, ja, ja. De grotere kunstenaar. Hij heeft mij uitgenodigd en Roy om, ehm, om ons ook ons zegje te doen... en wat nummers eh, te delen over... Eh, ja, eh, Roy is hier nog een keer geweest bij Fan FM. Dat, is een programma van Pim Groof op de woensdagavond, oh. wat, hij, wat hij doet. En toen hebben we Roy gevraagd, eh, zou jij eh, wat willen we van Bob Dylan willen vertellen? Nou, dat wilde ja, hij wel. Dan dus, eh, dan, open, dan, kom dan, kom je er niet meer vanaf. <laughs> maar wat is er zo speciaal aan, aan Dylan om dat zo te brengen? Ja, Dylan is schijnbaar ondergrondelijk, wat hem zo interessant maakt eigenlijk. hij is natuurlijk, ja, heeft hele goede werk geschreven. Hij is heel belangrijk geweest. Maar wat het interessant is aan Dylan is om een beetje de mythe van hem uit te kleden. En om te kijken wat nou echt Dylan was en wat de rest is. En eh, om een beetje te speculeren over zijn carrière. En eh, we hebben altijd ook met plezier met z'n drieën te voorbereiden voor de show. Ja. Ehm, hij is schijnbaar ondergrondelijk. Hij maakt de mythe van zichzelf, maar die kun je dus zelf ook een beetje de draadjes de draadjeswolken in er wel uittrekken ook. Ja. En dat hebben we ook gedaan tijdens de show. Dat eh, geloof ik graag. Ehm, we gaan straks eh, natuurlijk in het eh, volgende uur nog meer van je horen. dat doen we zo. maar dat is even de zijsprong richting Bob Dylan. nou ja, Bob Dylan is niet folk. Maar deze man die komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. En ik heb hem ooit eens een keer op St. Patrick's Day bij Occasie zien spelen met een viool. Maar dit is werkelijk weer gelukt, want hij komt morgen met een nieuw album, Seasons. En ik geef alvast één track weg. Graham James en The Angel of St. George. Tot aan het nieuws van 9 uur. exhibition wasn't over No, it was much more of a fixture I never wanted it to end I never wanted it to end We saw the city from the water At the dying of the day But when you learned you were a daughter And you didn't have to pay never wanted it to end. I never wanted it to end. I see the light return to your eyes. emotion that he spoke May you live in interesting times I never wanted it to end I never wanted it to end When we lost ourselves in Venice, I think you found yourself so don't you ever let me catch you Putting yourself back on the shelf I never wanted to end I never wanted to end I see the light return to your The kitten outside the door has been lingering like a ghost.